Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de politie in meerdere plaatsen huizen doorzocht in een antiterreuronderzoek. Dat richt zich op drie mensen die mogelijk banden hebben met islamitische staat. Volgens Duitse media gaat het om predikers die jongeren willen ronselen voor de strijd in Syrië en Irak. Er waren huiszoekingen in Düsseldorf, Dortmund en Duisburg. Een man die tot levenslang is veroordeeld mag eerder gaan werken aan terugkeer in de samenleving. Dat is de uitkomst van een kort geding dat hij had aangespannen tegen de staat. De veroordeelde zit nu 23,5 jaar vast wegens moord. Onder druk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... is in Nederland een resocialisatieprogramma mogelijk na 25 jaar. De veroordeelde man vindt dat te laat en de rechter in Den Haag is het daar dus mee eens. Bosbranden hebben op het Portugese vakantieeiland Madeira aan drie mensen het leven gekost. Volgens Portugese media werden de drie in hun huis verrast door de brand. Madeira ligt ten westen van Marokko. Al een paar dagen woeden er natuurbranden. Zo'n duizend mensen zijn geëvacueerd en worden onder meer opgevangen in een voetbalstadion. In een ziekenhuis in Bagdad zijn zeker elf pasgeboren baby's omgekomen door een brand op de kraamafdeling. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch probleem. Zeven kinderen en 29 vrouwen zijn gered. In Rio de Janeiro is een bus met journalisten beschoten. De bus was op weg van de hockeyarena naar het Olympisch Park. Twee inzittenden liepen kleine snijwonden op door gebroken glas, maar verder waren er geen gewonden. Het is niet duidelijk of het een doelgerichte beschieting was of dat verdwaalde kogels de bus hebben geraakt. Onder politiebegeleiding is de bus verder gereden naar het mediacentrum in Rio. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af en er vallen buien met kans op onweer. Vanmiddag neemt de buiigheid langzaam af en wordt het een graad of 17. Morgen vanuit het westen regen en opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden 4 kilometer file door een kapotte auto.